7 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt met 4,50 euro per maand en dat is minder dan verwacht. In de miljoenennota werd gerekend met een stijging van zo'n 10 euro per maand. Dat de premie toch lager is dan het kabinet op Prinsjesdag verwachtte... komt volgens DSW doordat het ministerie de zorgkosten te hoog inschat. De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal 4% meer reizigers verwerkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schiphol groeide het minst, onder meer doordat, doordat het aantal vluchten daar iets daalde. De hoogste groei werd genoteerd op Maastricht-Agen Airport, dankzij extra bestemmingen van luchtvaartmaatschappij Corendon. PvdA Hans Oosters is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Provinciale staten hebben de 56-jarige jurist naar voren geschoven op advies van een vertrouwenscommissie. Oosters is sinds 2005 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland... en de Krippende Waard in Rotterdam. Er volgt commissaris Willybrood van Beek op. Die gaat in februari met pensioen. Piloten van de Ierse prijsvechter Ryanair die in Nederland gestationeerd zijn... leggen vrijdag het werk neer. Ze sluiten zich aan bij een tweede grote stakingsdag... door piloten in diverse Europese landen. De piloten willen zo de druk op Ryanair opvoeren... bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Nederland roept andere landen op om de sancties tegen zes Libische menshandelaren daadwerkelijk uit te voeren. In juni besloot de VN-veiligheidsraad om de Libiërs op een sanctielijst te zetten... waardoor de miljoenen die ze verdiend hebben konden worden bevroren... en ze Libië niet meer uit konden. Nederland is op dit moment lid van de VN-veiligheidsraad... en hield gisteren een conferentie in New York over mensensmokkel... vanuit Afrika naar Europa. Het weer, de dag begint koud met minima van een paar graden boven nul...